De mannen van 2026 werden eind december gearresteerd toen zij hun verloving vierden in Malawi in Zuidoost-Afrika. Ze wilde dit jaar trouwen. De strafmaat wordt donderdag bepaald. De twee hangt maximaal 14 jaar cel boven het hoofd. Net als in andere Afrikaanse landen is homoseksualiteit in Malawi verboden. De twee mannen ontkennen schuld en zeggen dat hun grondrechten zijn geschonden. BMW roept wereldwijd 122.000 motoren terug vanwege mogelijke remproblemen. Het risico bestaat dat door het trillen van de motor scheurtjes ontstaan in de remleidingen. Als er olie uit de leidingen lekt, werkt de voorrem minder goed. Het probleem kan zich voordoen bij de tourmotor K1200 GT en alle BMW-modellen uit de R-serie die zijn gemaakt tussen 2006 en 2009. Daarvan rijden er in Nederland zo'n 2900. De cabaretiers Mark-Marie Huibrechts, Erik van Souwers en Jeroen van Merwijk zijn de laatste genomineerden voor de Finario. Dat is de prijs van de theaterbranche voor de theatermaker met het indrukwekkendste cabaretprogramma van het seizoen. In maart waren de eerste drie genomineerden al bekendgemaakt. Dat waren Claudia de Brij, Jeroen Zijlstra en de duo Mike en Thomas. De winnaar van de Polifinario 2010 wordt in september bekendgemaakt. In de Kleine Comedie in Amsterdam. Vorig jaar won de Vlaamse cabaretier Wim Helsen met zijn programma Het Uur van de Prutser. In de Dom van Aken is een speurtocht van drie jaar naar het graf van keizer Karel de Grote zonder succes afgesloten. Zijn stoffelijk overschot ligt sinds de 12e eeuw in de Dom, maar het graf is nooit teruggevonden. De stadsarcheoloog Van Aken heeft samen met andere deskundigen uitgebreid gezocht in de voorhal van de kerk die de afgelopen jaren werd gerestaureerd.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 Hier gespeeld door Landersbergen natuurlijk. Eh, zitten we weer in het tweede uur ZFM Jazz vanmorgen op deze zondagmorgen eh, van 10 tot 12. Zit in het tweede deel alweer. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandsbergen. Koor, wat heb jij voor de luisteraars klaargelegd? Ik heb een stukje van het uh, Winton Marsalis kwartet... waar ook eh, Diana Reeves nog een stukje aan meedoet. En dat is van de eh, cd Feeling of Jazz. En het nummertje heet The Magic Hour. my low. was een stukje van de Jazz Invaders. Met daarin natuurlijk altijd weer bekende Nederlanders van de Houdini's. Meneer Horenweg en Delvos. Mm En het eh, stukje komt van een eh, cd, Movements. En Up and Out. Nou. Nederlandse jazz. Nederlandse jazz, ja. En eh, we hebben hier fantastische jazz. Trouwens, van de zomer in het eerste volle weekend van... Eh, augustus is er weer eh, jazz on the beach hier op het, eh, op het plein. Dus verleden week heb ik Hans Rijmers, de jazzpromotor van Zandvoort, daarover praten. En vol enthousiasme. En dat wordt wel weer. Hij, hij vroeg alleen of het net zo mooi weer zou worden als verleden jaar. Nou, dat kunnen we alleen maar hopen. En dat ben ik helemaal met hem eens. Want tot nu toe vind ik het waardeloos om buiten te zijn. Ja. En ik vind het veel te koud. Goed. Ehm, voor twee weken geleden, toen ik een programma samen met Tom Hendricks presenteerde... heb ik een, een, stukje muziek, of behoorlijk veel muziek laten horen... van de jazzcrooner Mel Tourmé. Mel Tourmé, ook in Nederland heel bekend en ook optredend hier. En niet alleen hier, maar in heel Europa eigenlijk. En dan kwam ik bij een andere, en dat is Tony Bennett. Tony Bennett treedt trouwens nog steeds op. Heel veel muziek gemaakt, met heel veel mensen gespeeld, met heel veel mensen gezongen. En eh, ja, ik denk, ik pak die uit de rek. En ik heb een stukje muziek uitgezocht. En dat heet van de, van de, van de eh, cd. Ik heb hem trouwens in België gekocht. Niet te geloven zie ik hier zo.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 And I think to myself, what a wonderful world. you think Satchmo was right? Veertien dagen geleden liet ik dit prachtige stuk muziek uh, instrumentaal eh, liet ik u horen tijdens de jazzuitzending. What a Wonderful World. Eh, ooit bekend gemaakt door Louis Armstrong, de zanger, maar ook instrumentalist. En ja, mooi stuk muziek. En nu ik met Tony Bennett bezig was, toen dacht ik... hé, hey, die heeft hem ook gezonden. Ik, ik zei dat toen al, veertien dagen geleden. Dus dat dat door door duizenden muzici, zowel instrumentaal als vocaal, gebracht is. Had hier als gast in een prachtige cd die ik ooit gekocht heb, ook alweer <laughs> ook al drie jaren. De cd van Tony Bennett en Kiddy Lang. En de cd heet Wonderful World. Al de muziek die erop staat is eh, ja, fantastisch. Ik heb het in het verleden, omdat ik deze cd toch al een poosje heb... heb ik diverse stukken van eh, laten horen. Goed, dit, waren dus, dit was dus een echte jazzcrooner. En wie weet, misschien komt hij nog wel eens naar eh, Nederland toe om zijn zang. En hij heeft altijd een ontzettend goed eh, combo bij zich eh, om dat te laten horen. Dan raad ik u aan om naar zo'n concert van deze prachtige man te bezoeken. Goed, Cor. We hebben, nog een, eh, we hebben nog een half uurtje voor de luisteraars op deze zondagmorgen. Wat heb jij nu eh, verder uitgezocht? Ik heb een stukje uitgezocht van eh, Dexter Gordon. Was natuurlijk in de 60 jaren een hele bekende saxofonist. En hij heeft een mooi cd'tje gemaakt, Ballads. En daar laat ik nu een nummertje van horen.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 Corden, uh, eh, Dexter Corden. Ja, maar Hans dag 3 is ook mooi. Vandaar dat je dus nu even naar Frank Sinatra hebt zitten luisteren. En straks zullen we het nog een keer proberen met Dexter korden. Maar eerst hebben we nu een plaat van Grant Green. was dus toch Dexter Gordon. Het is een eh, wat oudere en bekende saxofonist... die we in de 1960 zo in die jaren... ontzettend veel hebben gedraaid. Ik ben blij dat het gelukt is, Hans. Ja, dat we hem toch nog eh, hebben kunnen redden. Nou, we het toch over um, saxofonisten hebben... kom ik bij een, een, een, een niet zo'n oude als eh, Dexter Gordon, maar toch. Hij treedt trouwens nog eh, steeds eh, op. En dan heb ik het over Scott Hamilton. Ook een paar keer te beluisteren geweest hier in Jazz in de Krocht. Fantastische saxofonist. Werd hier altijd heel goed begeleid door het trio Johan Clement. En dit is een al wat oudere opname uit 1978. Ehm, heb ik gekozen East of the Sun en West of the Moon. Scott Hamilton. en zo met het uh, kwartet van Carl Schulze zitten we alweer aan het eind van twee uur ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Ja, wij wensen u eh, voor de rest van